12 uur. Kasper Meijer met het NOS-journaal. De politiechef van de Amerikaanse stad Atlanta is opgestapt... nadat agenten gisteren een zwarte man doodschoten. De 27-jarige Richard Brooks zou in slaap zijn gevallen in zijn auto... bij de drive-thru van een fastfoodrestaurant. Agenten zouden hebben willen controleren of hij onder invloed was. Volgens de politie ontstond daarbij een worsteling... en pakte Brooks een stroomstootwapen van een agent af... en richtte die op de agenten, waarna agenten hem doodschoten. Op sociale media circuleren video's van zijn dood. Bij het restaurant waar het gebeurde wordt geprotesteerd. De Brusselprijs voor het beste Nederlandstalige journalistieke boek... is dit jaar gewonnen door Pieter van Os voor zijn boek Liever dier dan mens. De jury maakte dat net bekend in het radioprogramma Met het oog op morgen. Het boek beschrijft het verhaal van de Joodse Mala Rivka Kizel uit Polen. Ze verloor in de Tweede Wereldoorlog haar familie... maar wist zelf te ontkomen aan de Duitsers. Aan de hand van haar verhaal vertelt Van Os een geschiedenis van vervolging en oorlog in Europa in de, 20e eeuw. Op demonstraties tegen racisme in Breda, Den Bosch en Leeuwarden zijn afgelopen dag duizenden mensen afgekomen. De gemeente Leeuwarden deed de oproep om niet meer naar het Rengerspark te komen... omdat het park met 2500 mensen vol was. Het protest in Breda was in het centrum. Daar waren 2000 stippen op een parkeerterrein gezet... zodat mensen zich aan de afstandsregels konden houden. Ook in de bos waren enkele duizenden betogers. Alle demonstraties verliepen vreedzaam. Voormalig FIFA-voorzitter Sepp Blatter hangt nog, eh, nog meer juridische stappen boven het hoofd. De Zwitser is sinds 2015 geschorst vanwege een dubieuze betaling in 2011. Een openbaar aanklager in Zwitserland beweert nu dat hij in 2010 1 miljoen dollar heeft gestort op de bankrekening van de Nationale Voetbalbond van Trinidad en Tobago. Blatter ontkent dat.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 broke down and I've cried. I've got nothing to hide no more. I've loved and I've hurt. broken people down with words. More grace than I deserve for sure. Known to be crazy, known to be wild. Mama had herself a little devilish child. Ain't no stranger to the troubles at my door. I've been at the wrong place at the wrong time, chasing all the wrong things most of my life. And every kind of loss that you can't find, but I got one thing right. Been the kind of guy girls mamas don't lie, running with the wrong crowd on the wrong nights. Cause I've been wrong about a million times, but I got one thing right. One thing, one thing right. One thing, I got one thing. you when you left me in the dark. And that it wouldn't take much longer before you break my heart. Sometimes I think I see you sitting at that nice cafe, sitting at that nice cafe. And sometimes I dial your number, but I hang up anyway.